of dat ze een andere oorzaak hebben. Bij het project Testen voor Toegang zijn in april 140.000 mensen met een negatieve coronatest naar een uitje geweest. Dat hadden er 60.000 meer kunnen zijn, maar vooral gezinnen met kinderen en museumbezoekers blijken het testen een te hoge drempel te vinden. Voor casino's en voetbalwedstrijden was de belangstelling groot. Minstens 10 van de 45 mensen die donderdag werden doodgedrukt bij een Joods religieus feest in Israël waren kinderen. De jongste was een jongen van 9. Twee families hebben elk twee kinderen verloren. Onder de 45 doden zijn ook mensen uit Canada, de VS en Argentinië. 13 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. In Brussel heeft de politie een eind gemaakt aan de tweede editie van het illegale feest La Boom. Er waren 2000 mensen op afgekomen. Net als de vorige keer, een maand geleden, liep het uit de hand. Bij de ontruiming zette de politie traangas en waterkanonnen in. Zeker 16 mensen werden gearresteerd. Kiki Bertens is op het tennistoernooi van Madrid in de tweede ronde uitgeschakeld. Ze verloor in twee sets van de Russische Kudermetova. Door de nederlaag zakt Bertens weg uit de top 10 van de wereldranglijst. Het weer. In het noorden kan nog een bui vallen. Verder opklaringen. Lokaal kan het 2 graden vriezen.